Zes uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Kleine ondernemers moeten extra geld krijgen om goed personeel te vinden. VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie dienen vandaag een voorstel in... om jaarlijks 48 miljoen euro opzij te zetten voor een speciaal MKB-fonds. Veel kleine ondernemers, zoals fietsenmakers... hebben problemen met het vinden van werknemers. Geld om iemand op te leiden is er vaak niet. Volgens de VVD kunnen ze met het fonds bijvoorbeeld mensen die in de bijstand zitten aan een baan helpen. De Venezolaanse oppositie heeft in het geheim overleg gevoerd met het leger en veiligheidsdiensten. Dat schrijft zelfverklaard interim-president Juan Guaido in de New York Times. Guaido biedt amnestie aan Venezolaanse militairen... die niet schuldig zijn aan misdaden tegen de menselijkheid. De meeste soldaten vinden de huidige situatie in Venezuela onhoudbaar. Zo zijn er extreme medicijnen en voedseltekorten. Veel kinderen zijn ondervoed, aldus Guaido. Hij roept de Verenigde Naties en hulporganisaties op om hulp te sturen... om de humanitaire crisis in Venezuela te verlichten. De uitgaven aan dure geneesmiddelen in Nederland zijn in 2017 gegroeid naar meer dan 2 miljard euro. Een stijging van 9 ten opzichte van 2016. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit. Vanwege nieuwe medicijnen en een groeiend aantal patiënten... verwacht de autoriteit dat de stijging de komende jaren doorzet. De drie middelen waar het meeste geld naartoe gaat... zijn medicijnen tegen reuma. En het winterweer in het midwesten van Amerika... heeft zeker tien mensen het leven gekost. De ijskoude wind zorgt voor temperaturen van min 20 tot min 41 graden Celsius. Veel Amerikanen zitten noodgedwongen thuis. Scholen en winkels zijn gesloten. Duizenden binnenlandse en honderden buitenlandse vluchten zijn geannuleerd. Het treinverkeer van en naar Chicago is stilgelegd. Het extreme weer wordt veroorzaakt door onverwachte stromingen uit het Noordpoolgebied. En dan het weer.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 internet. www.zfmzandvoort.nl I wish I knew how it would feel to be free. I wish I could break all the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say. Say I'm loud, say I'm clear for the whole wide world to hear.